En voor de deur ligt ook nog een verdacht pakketje. Mogelijk zit daar een explosief in. De straat is nu afgezet met rood-witte politielinten en agenten doen onderzoek. Grote rookpluimen boven Ruigoord, vlakbij Amsterdam. Daar staat een loods in de fik. Mensen in de buurt krijgen het advies ramen en deuren te sluiten. Het vuur zou mogelijk zijn ontstaan door een kacheltje in een werkplaats. Of er iemand binnen aan het werk was, is niet bekend. Op steeds meer plekken komen er slimme laadpleinen voor elektrische auto's. Via een app kun je daar aangeven hoe je precies wil opladen. Je kan laden als de stroomprijs laag is. Eh, je kan laden als de wind waait of als er meer zonne-energie is. En deze laadpleinen die kunnen ook nog op termijn eh, terugleveren. Die slimme laadpleinen zijn hard nodig... omdat de komende jaren waarschijnlijk veel meer mensen elektrisch gaan rijden. En dit is de best bezochte film van 2021. What's happening? They're starting to come through. I can't stop Spider-Man No Way Home bracht in 12 dagen tijd bijna een miljard euro op. Het is voor het eerst in coronatijd dat er zoveel aan een film wordt verdiend. Twee weken geleden kwam de nieuwe Spider-Man uit. In Nederland hebben niet veel mensen hem in de bios gezien, want die is door de lockdown gesloten. Heb ik het weer nog? Het is grijs, later vanmiddag gaat het regenen. Het is vandaag 3 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Amsterdam Buitenveldert 3 kilometer file.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 Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. stay your son to save us, oh my Lord. Your very self you gave us, oh my Lord. That sin may not enslave us and love may reign once more.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 Volgens de Raad van Discipline heeft hij zich niet gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht. Volgende maand gaan Rusland en de Verenigde Staten om tafel... om te praten over de spanningen aan de grens met Oekraïne. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gezegd. Moskou wil onder meer dat de NAVO alle wapens en militairen terugtrekt uit Oost-Europa. De nieuwe Spider-Man-film No Way Home heeft in 12 dagen tijd 1 miljard en 50 miljoen dollar opgebracht. Het is de best bezochte film van dit jaar...